Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Peter de Vries Foundation looft een beloning van 100.000 euro uit... voor de gouden tip over de dood van Mike Venema. De 53-jarige Nederlander verdween in september 2018 van Curaçao, waar hij woonde. Een jaar later werd zijn lichaam gevonden in een auto die op de bodem van de Caribische Zee lag. In het programma Opsporing Verzocht zei de politie uit te gaan van een misdrijf. Een ongeluk is volgens de politie uitgesloten. Treinreizigers die de afgelopen avond op weg waren van Brussel naar Amsterdam... hebben uren vastgezeten. Door een technisch defect strandde de Benelux-trein om 7 uur bij Antwerpen. Na een mislukte poging om het probleem ter plekke op te lossen... moesten de reizigers uit de trein worden gehaald. In de trein zaten zo'n 500 mensen. Zij waren rond middernacht overgestapt op een vervangende trein. De zuidoostkust van de Verenigde Staten bereidt zich voor op orkaan Idalia... De orkaan is nu categorie 2, maar groeit mogelijk snel door naar kracht 3 of 4 op een schaal van 5. Inwoners van verschillende laaggelegen gebieden worden verplicht geëvacueerd. De afgelopen dagen trok Italia al over Cuba. De orkaan zorgde daarvoor veel wateroverlast en tienduizenden mensen moesten hun huis verlaten. De Volksbank heeft niet genoeg zicht op criminele activiteiten van klanten. Er is geen duidelijk systeem waarmee opgemerkt kan worden of rekeninghouders zich met criminele praktijken bezighouden. Zo controleert de staatsbank onvoldoende of klanten cryptomunten misbruiken om geld wit te wassen. Zo blijkt uit details die toezichthouder DNB bekend heeft gemaakt. De Volksbank ging ook de mist in met controles op overboekingen naar regionale banken in Zwitserland. De Europese Centrale Bank heeft daarom een boete van bijna 4,5 miljoen euro opgelegd. Het weer bewolkt en het koelt af naar een graad of 11.